Ze maken een vergelijking met president Nixon, die in 1973 de leider van het Watergate-onderzoek ontsloeg. De centrale eindtoets op de basisscholen is dit jaar beter gemaakt dan voorgaande jaren. Daardoor krijgen meer, leerlingen, meer leerlingen een VWO-advies. Er waren vijf kinderen die geen enkele fout maakten. Vorig jaar slaagde niemand erin. De uitslag van de voormalige CITO-toets kan een reden zijn om het eerder gegeven schooladvies voor een leerling naar boven bij te stellen. In een schuur in Brunsum is een groot drugslab gevonden. Daar lagen ongeveer 80 kilo aan harddrugs en een grote hoeveelheid captagonpillen. Die pillen worden vaak door IS-strijders gebruikt als petmiddel. De politie deed de inval vorige maand, maar brengt het nieuws hierover nu pas naar buiten. Na de vond zijn een man van 40 en een vrouw van 39 aangehouden. De politie onderzoekt nog of de captagonpillen bestemd waren voor het Midden-Oosten. Een Nederlandse Korea-veteraan heeft 66 jaar nadat hij is gesneuveld alsnog een onderscheiding gekregen. De corporaal was in 1951 al voorgedragen omdat hij bijzondere moed had getoond bij het redden van gewonde kameraden tijdens een vuurgevecht, maar de oorspronkelijke aanvraag was zoek geraakt. De zaak werd bij Defensie pas geregeld toen de veteranenombudsman zich er twee jaar geleden mee begon te bemoeien. Minister Hennis van Defensie zal het Bronzen Kruis op 15 mei uitreiken aan de nabestaanden. Het weer. De dag begint koud, met hier en daar temperaturen rond het vriespunt. Daarna geregeld zon, maar in het noorden meer bewolking... en het wordt 13 tot 17 graden. Vanaf morgen warmer, maar ook wisselvalliger. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A1... Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge, 6 kilometer. Kost ongeveer 10 minuten... De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Beest 3 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. De 15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht 2 kilometer. Vertraging ook daar 10 minuten.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 President Trump heeft de FBI-directeur Comey ontslagen. Hij zegt dat hij zo het vertrouwen in de FBI wil herstellen. James Comey leidde onder meer het onderzoek naar de contacten van het campagneteam van Trump met Rusland. De democraten reageren met verbijstering op het ontslag van Comey. Ze maken een vergelijking met president Nixon... die in 1973 de leider van het Watergate-onderzoek ontsloeg. De centrale eindtoets op de basisscholen is dit jaar beter gemaakt dan voorgaande jaren. Daardoor krijgen meer leerlingen, meer leerlingen een VWO-advies. Er waren vijf kinderen die geen enkele fout maakten. Vorig jaar slaagde niemand erin. De uitslag van de voormalige CITO-toets kan een reden zijn om het eerder gegeven schooladvies voor een leerling naar boven bij te stellen. In een schuur in Brunsum is een groot drugslab gevonden. Daar lagen ongeveer 80 kilo aan harddrugs en een grote hoeveelheid captagonpillen. Die pillen worden vaak door IS-strijders gebruikt als petmiddel. De politie deed de inval vorige maand, maar brengt het nieuws hierover nu pas naar buiten. Na de vond zijn een man van 40 en een vrouw van 39 aangehouden. De politie onderzoekt nog of de katagonpillen pillen bestemd waren voor het Midden-Oosten. Een Nederlandse Korea-veteraan heeft 66 jaar nadat hij is gesneuveld alsnog een onderscheiding gekregen. De corporaal was in 1951 al voorgedragen omdat hij bijzondere moed had getoond bij het redden van gewonde kameraden tijdens een vuurgevecht, maar de oorspronkelijke aanvraag was zoek geraakt. De zaak werd bij Defensie pas geregeld toen de veteranenombudsman zich er twee jaar geleden mee begon te bemoeien. Minister Hennis van Defensie zal het Bronzen Kruis op 15 mei uitreiken aan de nabestaanden. Het weer. De dag begint koud, met hier en daar temperaturen rond het vriespunt. Daarna geregeld zon, maar in het noorden meer bewolking en het wordt 13 tot 17 graden. Vanaf morgen warmer, maar ook wisselvalliger. Dit was DFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging zijn te vinden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge, 6 kilometer. Kost ongeveer 10 minuten. De A2 Den Bosch richting Utrecht bij Beest, 3 kilometer. Ook daar is de vertraging 10 minuten. De 15 vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Sliedrecht, 2 kilometer. Vertraging ook daar 10 minuten. En de andere kant op richting Rotterdam bij Sliedrecht, 4 kilometer.